Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? at my Sadman. Volbeat, Sadman Stam. Metal waar je schoonmoeder ook van kan genieten. Al zeggen de mannen dat zelf, zeg maar. Je luistert naar de, afle de 27e aflevering alweer van Meer Matthijs op Radio 501. En dit zijn Vlogging Molly, 7 Deadly Sins, want het is St. Patrick's Day. the four corners of hell. So sail away on a bottle, and chain, keep from the road and winds. Get around the body, but forever will be free. Sail away upon bottle. ring that moon is falling slowly. Seven drunken pirates with a seven deadly sins. Seven drunken pirates with a seven deadly sin. Yeah. When I jumped the bed with slander keep chewing on the legs they never trust. Oh, set away on a ball and chain, keep from the road and waste. Get along the border, but forever we will be free. Set away on Puerto Rican, noon is long and so Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. We're seven and the circle of a Deadly Sins. Wauw. Seven Deadly Sins van de Dropkick Murphy. Nee, fucking Molly. Dropkick Murphy gaan we straks rijden, want ja, het is St. Patrick's Day. Ik ben er wel niet Iers, ik ben er wel niet eh, religieus, maar een mooi excuus om bier te zuipen en kut roepen. Ja, dat eh, vind ik gewoon lekker als man zijnde. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Voor de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. I I went home Monday night, as drunk as could be. I saw a horse outside the door, where my old horse should be. But I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns that horse outside the door where my old horse should be? Ah, you drunk, you drunk, you silly old fool, still you cannot see. Ah, that's a lovely sound that my mother sent to me. It's many a day I travel a hundred miles or more, but a saddle on a saddle sure I never I went home on Tuesday night.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 Het is best wel It's many a day je travel a hundred miles or uh, more, but tobacco in a tin whistle, sure I never saw before. And as I went home one Thursday night, as drunk as drunk could be, I saw two boats beneath the bed where my old boat should be. I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns them boats beneath the bed where my old boat should be? Ah, you drunk, you drunk, you silly, you fool, still you cannot see.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 It's a many a day I travel a hundred miles or more, but a baby boy with his whiskers on I've never seen before. straks maar even wat uh, pittigere Ierse zuidmuziek aanzetten. Want ja, het is St. Patrick's Day. En het is dan niet zomaar alleen St. Patrick's Day vandaag. Nee, het is in 1845 op 17 maart dat uitvinder Stephen Perry het elastiek heeft gepatenteerd. Ja. En nou zijn er heel veel mensen die gewoon dwangmatig met elastiekjes in hun handen lopen te klooien. Het is Stephen Perry, waar je daarvoor dankbaar moet zijn. Een geniale uitvinding, hè, dat elastiek. Shutdown Gang. Ns, ns, op Radio 501 en het is alweer de 27e aflevering van Meer Matthijs. Het gaat echt als een speer, joh. En die lente die komt steeds dichterbij. En aan het... wacht eens even. Wacht eens even. Komende week is het gewoon al officieel lente, dames en heren. Is toch niet normaal? En dan gaan wij die lente heel mooi beginnen met een hele, hele vette, hele dikke marathon. 29, 30 en 31 maart op Radio 501 gaan we non-stop radio maken. En er komen echt hele vette dingen voorbij. Maar vandaag vieren we St. Patrick's Day. En dan ga ik nu natuurlijk eindelijk wel de Dropkick Murphys draaien met I'm Shipping Up to Boston. 1983 en dan de remix daarvan van The Naked and Famous. Zo op jouw Radio 501 met St. Patrick's Day. Gaan we wel een beetje bij stilstaan. Het is wel grappig dat... Het is natuurlijk een Iers feest. Ze vieren Sint Patricius, de beschermheilige van Ierland. Maar het feest wint aan populariteit. Over de hele wereld wordt het gevierd. Het zou een beetje zijn alsof ze over de hele wereld Koninginnedag gaan vieren. Misschien dat ik gewoon eh, naar Ierland ga met Koninginnedag en mijn oranje meuk en alles. Nee, het is natuurlijk gewoon een heel gezellig leuk feestje. Bier zuipen, gezellig doen. St. Patrick Day ligt me ook al, ben ik totaal niet religieus. Dit? Ja, deze man heeft Ierse roots. Want tegenwoordig in Engeland. Michael Moore. Nee, Want in de Verenigde Staten.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 Dus dat is hartstikke Iers, die gast. We nou, dat hij ook prima past zo in de straatje van mijn show hier op St. Patrick's Day. We gaan eventjes naar echte, echte Ierse muziek. Aangevraagd door Wilfred Pennekamp. De Foggy Doo van de Chieftains en Sinead O'Connor. is aangevraagd door Wilfred. Ja, en we ben, ik ben er dus tot de conclusie gekomen dat er best wel wat Ierse muziek is. Die je eigenlijk helemaal niet zo Iers zou verwachten. Waaronder deze mensen. Geweldig bandje van The Two Doors Cinema Club. I tell just what you want. You don't want to be alone. But you've known it the whole time. Yeah, you've known it the if it's what I want to. jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Ja, inderdaad. En vandaag ga ik me vooral focussen op Ierse muziek. En er is nogal wat vette Ierse muziek, ben ik achtergekomen. En er zijn ook bandjes waarvan je totaal niet verwacht dat ze Ier zouden zijn. Want meestal, ja, denk ik bij Ierse mannen toch gewoon van die ruige, bierzuipende, knokkende mannen. Maar dat valt dus best mee. Deze gasten komen ook gewoon uit Ierland. een keer Boyzone zou draaien op de radio. Maar ja, past volledig in het thema. En over Ierse muziek gesproken dus. Wij hebben nogal wat Ierse muziek die we toegestuurd krijgen hier. Oh, dat gaat niet helemaal goed. We krijgen best wel wat Ierse muziek toegestuurd. En waaronder dus die van Rob Murphy. Hele vette muziek. En die is ook plaat voor je hoofd geweest. Waaronder ook... Eh, Melodien en nog vele andere singer-songwriters vooral... die hun muziek opsturen en Radio 501 hebben gevonden. En daar zijn we eeuwig dankbaar voor. Hele mooie bron aan hele vette muziek. Dat Ierland. Radio zonder... Niet... Nou ja, dat doen we gewoon wel. Vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat is Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? Jongens, jongens, jongens, ik loop me toch partij te klooien hier. Ik zou Rob Murphy voor jullie gaan draaien. Maar ja, dit bericht dat mocht ook eigenlijk best wel even gezegd worden, toch? In the morning light covers up most of the sky. Birds fly freely. As awake, a deep thought crosses over my mind. Will I make it through the day? So high, but not so full of life. The joys of life. Call my name and I'll try to be there for you. Call my name and I'll try so hard to be there for you. Never letting you go. Ook hartstikke Iers. Nou, er komt er toch een partij vette muziek daar aan de andere kant van de Noordzee vandaan. Niet normaal. Gaan we door met de plaat voor jou. Dan ben ik straks in de tweede uur terug met wel heel bijzonder festivalnieuws uit België. En veel meer. Dat allemaal in de tweede uur. Meer Matthijs op Radio 501. Dit is deze week de Radio 501. Plaat voor je hoofd. Wauw, muziek. Echte muziek. Keep on trucking in the sunshine. Keep on trucking till the morning comes around. u bloedverdunners? En ondergaat u binnenkort een ingreep? Vertel het uw behandelaar. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Raad, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GD Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Ik ben Joop en ik heb artrose. Dat is een vorm van reuma. Het beperkt me vaak in mijn dagelijks leven. Extra beweging helpt, maar het gaat niet altijd door de pijn of stijfheid.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Safe Kalina. Safe Wazim. Safe Kikuko. Safe Raisa. Safe Amrit. Safe Kailia. Safe Igor. Save the Children. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. Kijk op savethechildren.nl of geef op Giro 809.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 Want ja, normaal gesproken kom ik met grote namen, bekende namen voor festivaltjes. En nou, de Kaiser Chiefs, Sting en James Morrison staan er dan. Oké, dat is al leuk. Maar er is op dat Suikerrok in Tienen eind juli een heuse bobsleebaan te vinden. Ja, een festival met een bobsleebaan. Ze gaan daar een 70 meter lange start- en rembaan bouwen. Waar mensen dus gratis een, leuke tijd neer kunnen zetten met een bobslee. Je kan kiezen uit een 4, 2 persoons of een skeleton, een 1 persoons bobslee. Dat is toch weer eens wat anders dan een uh, eh, skippyballenbak. Lijkt me best wel vet. Gewoon even extreme sports op een festival. En een hele vette line-up. Je hoorde net al de Keizer Chiefs op het Bobslee Festival. Suiker, Rock en Tine. En nu luisteren we naar Jim Morrison. James sorry, <laughs> James Morrison, die daar ook op suikerrook zal staan. 25 tot en met 28 juli. Tienen, ja, dat is om de hoek eigenlijk. Zo ver is dat niet.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 De Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Worden Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Nu op Radio 501, meer Matthijs. Met Matthijs van der Meer. Zet je laptop even neer en ga, lekker, ga er lekker voor staan, want we gaan even knallen. Ik heb even zin in een ouderwets beukplaatje. Oh, well, everybody's heard about the bird. bird, bird, bird. better when I went Ma ma ma, ma ma ma, ma ma ma ma. mij, die jongens die gaan wel gek doen vanavond hoor. Dat flink ook. We zijn hartstikke eerst daar, die gasten van YouTube, Dus die gaan wel behoorlijk los straks, denk ik. Dat mag ook wel op St. Patrick's Day. Het is jullie gegund, jongens. Drink lekker een biertje. Ik denk dat ik misschien ook maar eens mee ga vieren. Ja, lijkt me wel leuk. Vandaag ben ik Matthijs O'Meer of zo. Ik doe mezelf vandaag gewoon lekker om tot hier. Dan ga ik straks lekker met een biertje op de bank gewoon kijken naar mooi filmpje of zo. Niet al te hoor. I don't go crazy tonight. Hey, normaal kom ik wel eens met festivalnieuws en zo, maar het is relatief rustig. Ik heb er wel heel mooi nieuws gehad over die bobslee in België op Suikerrok. Super vet. Maar woensdag is het weer zover, want er komen morgen, als het goed is, een nieuwe namen voor Lowlands en Pukkelpop. Nou, hele, hele mooie reden om dan weer even lekker op de festivals in te gaan. In aflevering 28 aanstaande woensdag ook weer gewoon van 6 tot 8 op Radio 501. Maar ja, dat is dan pas. En we moeten helaas nog tot morgen wachten op de nieuwe namen voor dat geweldige festival Pukkelpop en Lowlands. Wie wel naar Nederland komt, en dan wel in de Ziggo Dome ergens in december, als ik het goed heb, zijn de mannen van Depeche Mode. Ja, in december in de Ziggo Dome. Er komt er hele vette muziek deze kant op. En mocht je nou niet geduldig genoeg zijn om de festivals weer af te wachten, dan is er volgende week in Hasselt het Schlagerfestival. Ja. Nu op Radio 501, meer Matthijs met Matthijs van der Meer. Ik zie André Junior Hazes, Christophe de Romeo's.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 En in de database staat hij als Brown Eyed Grill. Ik heb nog nooit een grill gezien met bruine ogen. Laten we het op Girl houden. Van Morrison. Hier, ja. Happy St. Patrick's Day iedereen. skipping and a jumping. In the misty morning fog with all oh, our hearts a thumping and you. Lady, I'm with you. My brand mensen die kennen we al van Oh hey, de Lumineers. Ik denk draai ze op een ander plaatje van Stubborn Love heet het. Nog een half uurtje te gaan in deze 27e uitzending van Meer Matthijs en daarna ga ik het roer weer overgeven. we gaan nu eerst even door met Mike Snow. Animal. Nee, Mike Snow. Animal. Ja. Ha. Heerlijk. Niet zomaar Animal, het is de remix van Mark Ronson. soggy clothes and breeze blocks. Shivers in your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, my love. let's my love, my love, love, love. She bruises calls, she splatters pistol shots. Hold her down when soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. down with soggy clothes and breeze blocks. just unpack the scene, my love, my love, love, love. But please don't go. I love you so, my love. Jay. beetje bij beetje begin ik er wel aan te wennen dat we dan binnenkort toch echt afscheid gaan nemen van Studio Het Koepoortje. Maar er moet nog veel gebeuren voor die tijd hoor. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat is Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? Inderdaad, ga gewoon even naar de site en klik op het knopje voor eh, het programma helemaal van het crowdfunding project. De site is inderdaad gehackt en ziet er niet helemaal uit zoals de bedoeling is, maar alles doet het nog gewoon. En binnenkort gaan wij gewoon weer knallen door waar we gebleven waren. En dan nog veel beter in een nieuwe studio, met nieuwe apparatuur en nog veel meer lekkere muziek en motivatie. We hebben er zin in, jongens. Dit is Major Laser. Get free! een staat van verwarring ineens, want Alex komt binnenlopen. En normaal gesproken word ik afgelost door Dex Drums en Roll op woensdag. En ik, nou, dan komt Alex ook wel eens binnenlopen. En nu ineens denk ik, hè, het is zondag toch? Ja. <laughs> maar ja, Kelly gaat straks met Arwin een heuse show doen hier. Dat belooft een feest te worden, dus vandaar dat Alex er ook bij is. Yo, de Major Laser, Get Free. En nu ga ik door met veel, veel ehm, filmmuziek. Desperados en Antonio Banderas en eh, Los Lobos hebben in die film een scène dat ze dan aan het begin gitaar spelen en er komt ruzie en de kroeg en zo. En hij mept mensen voor hun bek met de gitaar. En er zit heerlijke muziek onder. Canción, del Mariachi. lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Si la luna ya me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. ¡Ay! If You Like I Love Myself van Weile Herman Brood. Nou, daar kom ik op omdat ik het net over die filmmuziek had van eh, Desperado. Er is een film gemaakt namelijk over Herman Brood en dan wordt die heel, ja, best wel goed eh, vertolkt door Daniel Boisevin. Echt een aanrader. Wild Romance uit 2006 heet, eh, is, die film. Nou, en er wordt best wel duidelijk neergezet hoe hij zijn leventje ongeveer leidde. Echt een ongelooflijk vette film is dat. Vanaf de eeuw dat ik begon ben ik een vette rauwe puppet Luisterend van beton als een gekke oude muppet Tegen die pubertjes in de club Ik geef geen vliegende man die suffe gepikkelde stukkels En chicken die bruggetjes waren geluk Dat ik volwassen ben en niet te passen ben En fucking trends van suffen hits en urban shit En nerdy kids en poppy bands Kijk eens die fucken en chicken die sukkers daarvoor de ping ping De oude school die schijt de faken en het doet een bling bling Engel Fok die poppenkast shit, je was toch een artiest, jochiet toffer dan ik En van die rappers zijn de helft mayonaise Die liever doen wat anderen zeggen dan zelf ballen hebben Denk om je carrière, doe niet tegen draad Fok hiphop, het is beter dat je peper maakt Begrepen ja, doe het echt met regelmaat Want boer scheppen is beter dan zo'n boom, weppen de veteraan Toch? Nee, fuck that man. Als ik ben, kan ik niet denken aan een afzetmarkt. Bekant 30 en van alles gewend. Plastic danstracks met teksten die al lang zijn gezegd en geen kracht hebben. Maar nu noemen ze Saint Francis al een opa met een baard. Is het niveau zo laag, ben ik al hoog bejaard, Geloofwaardigheid lijkt een doodpaard en ik ga er niet aan trekken. Door rijmen tof te doen op een paar trommels en wat samples. should say so. Many of these songs are long and boring. Yes, they finally managed one short and boring. Does, does, does that mean they're getting better or worse? de sukken zo, ze lijken op de Muppet Show Of die echt de Kees de Kikkerclub of zo Een kindercrash met pimpingles En ik vind zelf dat je moet spitten wat je instinct zegt Maar dit is eng, dus meer gimmick rap Hey, ze willen cash, maar vinden bikkelen moeilijk Ik blijf in de planet en vind die flikkertjes loose Maar ja, het is wel een lachertje een mooie om naar te roeren Die verklede brugklassiekjes als pooitjes en hoeren ons als volwassenen, maar yo, je bent een kind zo Kleine pisvinger, hoger naar je kinderdisco En dit klinkt als een knipoog, maar het is zo Je mist inzicht en een dikke rode viltstift ook. <laughs> dus uh, vind ik het ook, dan zal ik er niet op haten. Nee. En geef ik je props van achter de balustrade. En laat het echte zeiken beter aan de ouderen die jou vanaf balkon met gouden regels zullen showeren. You know something? That was a sweet number. It sure was. You, you, you know something else? What? hate sweet numbers. <laughs> Stellar Waldorf van Engel. Ja, ik ga mijn stokje weer overgeven aan waarde collega Arwin Tamminga en de woest aantrekkelijke Kelly van Hal. Ik ben de woensdag weer met eh, festivalnieuws en heel veel lekkere muziek. Tot dan.